Freddy van met het NOS-journaal. Twaalf Syrische vluchtelingen meegenomen van zijn bezoek aan Lesbos. Het zijn drie islamitische families, ze worden opgevangen in het Vaticaan. Bij zijn bezoek aan Lesbos deed de paus een oproep om vluchtelingen met respect te behandelen. En hij riep vluchtelingen op de moed niet te verliezen. De Japanse premier Abe noemt de reddingsactie in het zuiden van het land na de tweede zware aardbeving een race tegen de klok. Bij de aardbeving gisteren vielen zeker 32 doden. Waarschijnlijk zijn tientallen mensen bedolven onder puin. Na de tweede aardbeving op het zuidelijke eiland Kyushu gisterochtend zitten naar schatting 400.000 huishoudens zonder water en zo'n 100.000 zonder elektriciteit. D66-leider Pechtold heeft zich officieel kandidaat gesteld als lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van 15 maart volgend jaar. In een toespraak op het partijcongres zei Pechtold dat hij een einde wil maken aan het hokjesdenken in de maatschappij. Bij een pupillenvoetbalwedstrijd in Den Hoorn heeft een toeschouwer die ontevreden was met de wedstrijdleiding geprobeerd de scheidsrechter neer te steken. De scheidsrechter wist te voorkomen dat hij werd gestoken, maar kreeg wel een klap tegen zijn hoofd. Omstanders konden de dader overmeesteren en hebben hem overgedragen aan de politie. Omwonenden van een drugslaboratorium in Tilburg hebben mogelijk maandenlang giftige stoffen ingeademd. Volgens experts zijn de giftige dampen van de drugsproductie wekenlang via de schoorsteen afgevoerd en zijn de stoffen waarschijnlijk in de directe omgeving neergekomen. Na de eerste dag van de tenniswedstrijd om de Fed Cup tussen Nederland en Frankrijk staat het 1-1. Kiki Bertens won van Caroline Garcia, 6-4 en 6-2. Marichel Hogenkamp verloor van Christina Mladenovic met 2-6 en 4-6. Het weer, vannacht alleen bij zee nog een bui. Het koelt af tot tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst afwisselend zon en wolken met een bui. Smiddags geleidelijk droog en het wordt 10 graden.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 Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you.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 without shame says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing else.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 stop like a star. And I swear I know her face. I just don't know don't think about pieces of me everywhere were falling down.